Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat het tijd is om IS helemaal weg te vagen. Dat zei hij in reactie op de aanslagen in Parijs. Volgens Abu Taleb zal IS, zolang de terreurorganisatie bestaat, op sommige mensen een aantrekkende werking hebben. De burgemeester vindt ook dat er een krachtig signaal moet komen vanuit de islamitische gemeenschap op de wereld. Volgens Abu Talib keren dit soort gebeurtenissen zich in eerste instantie tegen de moslims en is het daarom belangrijk dat vredelievende moslims stelling nemen tegen de aanslagen. Het Nederlands contactorgaan Moslims en Overheid heeft eerder vandaag al de aanslagen in scherpe bewoordingen veroordeeld. De voorzitter van het contactorgaan heeft bloemen gelegd bij de Franse ambassade in Den Haag. Frankrijk zal doorgaan met het bombarderen van islamitische staten in Syrië en Irak. Dat heeft de Franse premier Valls gezegd op de Franse televisie. Het officiële dodental na de aanslagen in Parijs is op dit moment 129. Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er zijn 352 gewonden waarvan 99 mensen in levensgevaar zijn. Het Frans OM gaat ervan uit dat de aanslagen een gecoördineerde actie was van drie teams van aanslagplegers. Er waren zeven terroristen die allemaal dezelfde wapens en explosieven bij zich hadden en dezelfde bomgordels gebruikten. Eén team werkte bij het Stade de France, de twee andere teams reden per auto door Parijs. Alle terroristen zijn gisteravond omgekomen. Er moet een concreet stappenplan komen voor Syrië. Dat hebben 17 landen afgesproken op een Syrië-top in Wenen. Nog dit jaar moeten er gesprekken beginnen tussen de Syrische regering en de oppositie. Binnen zes maanden moet er een overgangsregering zijn en binnen 18 maanden moeten er verkiezingen worden gehouden. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dat niemand de illusie heeft dat het makkelijk zal verlopen. Het weer, het is bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind is stevig en kan aan de kust stormachtig worden. Ook morgen is het regenachtig, vooral in de ochtend.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 Let's get twisted. Let's get twisted. Let's get twisted. your music first with? Was it the horn or the drum? Um, it, it was either or. Like sometimes it's just a sample and I'll put drums to it. Sometimes I do the drums and get that rocking. Was it the horn or the drum? Um, it, was either or. Like sometimes it's just a sample and I'll put drums to it. Sometimes I do the drums and get that rocking. When did you start making your music first with? Was it the horn or the drum? um, it, was either or. Like sometimes it's just a sample and I'll put drums to it. Sometimes I do the drums and get that rocking. sample and I'll put drums to it.